Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. De Iraanse over de protesten tegen de plicht om een hoofddoek te dragen in het land. Vrouwen en meisjes ouder dan 9 jaar moeten in het openbaar een hoofddoek om... maar daar is de laatste weken steeds meer protest tegen. Ingrijpen bij die protesten werkt niet, heeft de regering inmiddels vastgesteld. En bovendien is de meerderheid van de Iraniërs inmiddels voor afschaffing van de plicht. Volgens deskundigen is dat voor de betogers een grote opsteker. De Russische luchtmacht heeft verschillende doelen van de rebellen in de Syrische provincie Idlib onder vuur genomen. Het is een vergelding voor het neerhalen van een Russisch vliegtuig. De opstandelingen hadden daarna de piloot doodgeschoten. Bij de vergeldingsactie zijn volgens het Russische ministerie van Defensie 30 rebellen gedood. In de scène bij het Franse plaatsje Mericourt drijft zo'n 250 ton rotzooi voor de sluis. Oorzaak is het extreem hoge waterpeil in de rivier. Dat stond eerder deze week bijna 6 meter hoger dan normaal. In Parijs werden honderden mensen geëvacueerd. Het water stroomt nu langzaam weg en al het afval drijft mee. Het gaat om zo'n 8000 vierkante meter afval, soms wel een halve meter dik. De Spaanse inlichtingendienst is er na 500 jaar in geslaagd om de geheimtaal van koning Ferdinand II te kraken. De koning gebruikte geheimschrift in zijn contact met een legeraanvoerder begin 16e eeuw. Ze gebruikte meer dan 200 symbolen. De brieven liggen in een museum in Toledo. De inlichtingendienst bood aan om ze te helpen ze te ontcijferen. Daar waren ze een half jaar mee bezig. In de brieven geeft de koning onder meer instructies voor de inzet van militairen in het zuiden van Italië. Het weer, de temperatuur ligt tussen 0 en min 3 graden. Het kan glad zijn door bevriezing. Overdag is er veel bewolking en uit dat wolkendek kan wat motregen vallen of dwarrelen een paar vlokjes sneeuw. Het wordt 2 tot 4 graden, maar door de matige tot vrij krachtige noordoostenwind voelt het kouder aan.